Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de jaarlijkse holocaustherdenking in Amsterdam heeft premier Rutte harde woorden gesproken over de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Hij noemde het de dag waarop de Joodse wereldgemeenschap voor de zoveelste keer werd geconfronteerd met een doelbewuste en geregisseerde moordpartij. Alles schreeuwt in ons, dit mag niet. Dit kan niet, dit mogen we niet toestaan. En we zullen het niet toestaan. Dat open en kritisch gesprek moet worden gevoerd. Ook over en met Israël. Maar niet vandaag. Niet op de dag dat we 6 miljoen slachtoffers van de holocaust denken. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, noemt het extra pijnlijk dat holocaust-overlevenden in hun laatste levensjaren nog getuigen moeten zijn van deze oorlog. Bij een vliegtuigongeluk in België zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel botste vlak bij het vliegveld van Spa tegen een geparkeerde auto en vloog in brand. Het vliegtuig zou in problemen zijn gekomen door de harde wind. De twee overledenen zaten in het toestel. In de auto zat niemand. Iran zegt dat het succesvol drie satellieten in een baan om de aarde heeft gekregen. Dat zou zijn gedaan met een raket die Iran zelf heeft gebouwd. Volgens Amerika komt Iran met dit soort lanceringen dichter bij de ontwikkeling van raketten... die tot wel 10.000 kilometer kunnen afleggen. Steeds meer queers in Amsterdam gaan op zelfverdedigingsles. Want de laatste tijd is er een reeks incidenten geweest tegen homo's en drag queens. Ook Michiel merkt het, zegt hij tegen AT5. Bedreigende situaties en dingen nageroepen worden. En ja, vooral op straat... Eh, gaat het wel omhoog, dat gevoel van onveiligheid. Bij een van de roze sportverenigingen in Amsterdam zien ze sinds kort veel meer aanmeldingen voor een zelfverdedigingscursus. Dit hebben we gewoon nog nooit meegemaakt. We hebben bijvoorbeeld de laatste paar maanden veel meer aanmeldingen gekregen. En daarbij moet je denken dat we nu nog een stuk of tien proeftrainers erbij krijgen. Terwijl we eigenlijk al meer dan de helft van het seizoen achter ons hebben liggen. Dat is heel ongebruikelijk. Ze leren daar Krav Maga, een Israëlische verdedigingssport. Heb ik het weer nog voor je. Het is in het hele land zonnig. De temperatuur kan wel wat verschillen. Langs de kust en in het midden van het land een graad of 10.